Veolia verzorgt nu nog het OV in Limburg... en de NS had belangstelling voor die concessie. Inmiddels heeft Qbus die concessie gekregen. Minister Dijsselbloem noemt de gang van zaken onacceptabel. En ook de Tweede Kamer wil de onderste steen bovenhalen. Het is nog onduidelijk of de aanbesteding in Limburg moet worden overgedaan. In Indonesië zijn acht ter dood veroordeelde drugscriminelen geëxecuteerd. Een Filipijnse vrouw die ook ter dood gebracht zou worden is voorlopig gespaard. Er zou nieuw bewijs zijn in haar zaak. De vrouw heeft altijd volgehouden dat de heroïne die in haar tas werd gevonden daar stiekem is ingestopt. De mensen die zijn geëxecuteerd kwamen uit Indonesië, Nigeria, Ghana, Brazilië en Australië. Eerder vandaag kregen hun familieleden de mogelijkheid om afscheid te nemen. De Indonesische president Widodo heeft niet toegegeven aan de grote internationale druk om de executies niet te laten doorgaan. In Nepal is een man levend onder het puin vandaan gehaald, 80 uur na de verwoestende aardbeving. De man van 28 lag onder een ingestort appartementencomplex. Vandaag hoorden Nepalese en Franse reddingswerkers hem schreeuwen. Het duurde uren voordat ze hem bereikten. Op het eerste oog maakt de man het goed, mogelijk heeft hij een gebroken been. Intussen zoeken reddingsteams uit allerlei landen naar slachtoffers. Tientallen Nederlandse hulpverleners coördineren de internationale reddingsoperatie. Het weer. In het noordwesten kan nog een bui vallen. Het koelt vannacht af tot 2 graden en aan de grond kan het gaan vriezen. Morgen opnieuw periode met zon. In het westen en noorden kan een bui vallen. Later op de dag trekt een regengebied over het land.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 Dat ging zo. Goedemorgen, trouwe muziekvrienden. Ja, en dan kwam er natuurlijk nog een heel stuk achteraan. Ach, ik laat gewoon een fragmentje horen, leuk, zo eh, vroeg op de zondagmorgen. Goedemorgen, trouwe muziekvrienden. Zo begin ik nu al bijna 40 jaar lang dit programma. En het is vandaag de allerlaatste keer dat ik u zo mag verwelkomen. Als ik terugga naar het begin van muziekmozaïek in de herfst van 1962... dan kom ik terecht bij Jozef Haydn... van wie ik een dartelstrijkkwartet op de draaitafel legde. Waarom ik dat nou precies deed is mij niet meer duidelijk... maar ik weet wel dat die vier stemmen van het strijk Quartet zich prachtig leenden tot het draaien van close harmony muziek. De vier menselijke stemmen, tenor, bas en bariton immers, bijvoorbeeld zoals van de Hilo's, die lenen zich prima tot dit doel. Ja, zo heerlijk wegzwijmen op de vroege zondagmorgen. En dat is ook een beetje het doel van eh, het programma als ik het presenteer bij van Jazz. Niet al te zware muziek, gewoon lekker om naar te luisteren en lekker je zondagmorgen easy te beginnen. Nou, niet alleen maar easy stukken natuurlijk, ook al een beetje up tempo, maar toch. Nou, geniet van een kop koffie en als je nog moet ontbijten, eet smakelijk. Maar geniet vooral van heerlijke muziek. Eh, instrumentaal werkje van eh, Pim Jacobs. Het trio Pim Jacobs. I got the world on a string. Pim Jacobs. Ja, Pim Jacobs eh, natuurlijk eh, eh, jaren geleden ons ontvallen door die vreselijke ziekte kanker. Maar luisteraars, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als je dat weer allemaal terug hoort. Want hij had zelf natuurlijk ook een uitgebreid muziekprogramma op televisie altijd. Als je dat weer terug hoort, gebeurt er dan met u ook wat er met mij gebeurt. Dan krijg ik weer helemaal that old feeling. I saw you last night and got that old when you came in sight, I got that old feeling.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 Ze ging gewoon zitten en dan zei ze... I'm gonna sit right down and write myself the platter deed dat niet op de computer, hè? echt met een briefje en een pen. Jawel. jazz, de Nederlandse jazz, eh, Rita Reis, uh, de vrouw van Pim Jacobs. En Pim draaide ik natuurlijk al eerder in deze uitzending. We luisteren naar ZFM Zandvoort, luisteraars. En eh, ik ben blij dat u in gerookte getalen weer heeft afgestemd op onze zender. Ehm, en misschien gaat u vanavond wel genieten van de Koningsnacht. Dat kan natuurlijk allemaal. In de Haltestraat dan eh, speelt met Janssen Band. Daar maak ik er weer zelf deel van uit. Hij Heeft weer weinig met jazzmuziek te maken. Alhoewel, misschien komt er wel een jazzy stuk eh, in het repertoire voor ook. Dat, uh, dat weet je met Ruud maar nooit. Want die improviseert uh, altijd zo van alles door elkaar. Dus dat komt helemaal goed. Maar in ieder geval, dat wil ik even zeggen, de Koningsnacht. Nou, er is daar nog een beetje regenachtig weer. Maar ik hoop dat dat in de loop van de dag allemaal gaat veranderen. En de voorspellingen zijn goed, want in de middag zou het gaan opklaren. En dan, nou, ook eh, Koningsdag hier in het westen van het land gaat eh, gunstig verlopen. Het zonnetje komt erbij, eh, af en toe wel wat wolkjes, maar in ieder geval droog weer. Alleen in het oosten van het land hebben ze meer pech, want ja, daar schijnt het nog wel een beetje te gaan spetteren zo nu en dan op, op Koningsdag. Nou, wat had ik nog meer voor u? Ja, Laura Vigi, u, de naam zegt u ongetwijfeld iets. Ze maakt de vroeger deel uit van de meidengroep Centerfold... Nou, een centerfold is zo'n naaktfoto ergens in, de, eh, in het midden van een, eh, van een tijdschrift. Bijvoorbeeld de Panorama, die had vroeger veel centerfolds in het blad zitten dan bladerde de man haastig naar de middelste pagina. En dat was zo'n groot kleurenblad. Meestal met een blote dame. Die kon je dan uitvouwen en die kon je boven je bed hangen. Maar Laura Vigi is op een gegeven moment Centerfold weer uitgestapt. Die meidengroep. En eh, is voor haarzelf begonnen. Ja, ZZP'er, zogezegd. Een, eh, een eigen uh, eh, solo carrière. Nou, dat heeft haar geen windeieren gelegd. Ze trad ook op in Azië. En in 2012 eh, tekende ze zelfs een enorm contract bij een Chinese platenmaatschappij. Eh, en daar kwam een album uit, dat heette Flower. En ze zingt daar eh, Frans op, ze zingt daar Engelstalig op... en ze zingt daar ook Chinees zelfs op. Maar dat ga ik u niet laten horen. zo vroeg op de morgen, ik ga u ervan overtuigen... dat er meer liefde op de wereld moet zijn. Laura Vigi met Let There Be Love. ze zongen Let There Be Cuckoo, Let, let, let There Be a Dove. Nou, een duif is er al, hè. Dat, dat is in ieder geval eh, gegarandeerd voor morgen bij Zivums antwoord. Want die duif zit hier achter de schuiven. En die, doet ze af en toe ook open, die schuiven. En dan hoort u mooie muziek. Dat hoop ik althans dat u eh, eh, het eens met, met mijn repertoirekeuze... en dat het in de smaak valt. Nou, daar ga ik maar vanuit. Ja, luisteraars. too close for comfort vind ik het allemaal, hoor. Echt waar. Marco Bublé. Ja, zal wel lekker wakker worden zo, hè. Bakkie koffie erbij, hè, toch? Lekker stukje muziek. Jazzy en toch wel eh, easy. Be smart, behave my heart. Don't upset your car when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. I uh, don't go off your beat. She's too close for comfort. please and not again. Too close, too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one comfort now please and not again. too close, too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation Ja, altijd het prettige eh, stemgeluid van de jazzcrooner... want eh, zo noemen ze hem, Michael Boulay. Ja, luister eventjes een, eh, een actuele mededeling. het gaat om de 1 mei, vrijdag 1 mei. Dat heeft heel weinig met jazz te maken, maar toch... want ik vind dat u dat wel zou moeten meebeleven. Dat is the American Roots Country and Blues Concert... met als thema A Seaside Jamboree. Nou, dat is een eh, fantastische eh, avond met allerlei eh, groepen muzikanten... die veelzijdig blues en bluegrass spelen. echt een avond om muzikaal te gaan genieten. En dat kan allemaal dus in de krocht. U kunt kaartjes verkrijgen voor slechts 10 euro bij Bruna in Zandvoort. En ook bij de krocht, bij het zaaltje zelf natuurlijk. En er zijn nog wel meer locaties, moet u maar eens eventjes googelen. Ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval... Ehm, dus even kijken of ik hier nog meer... Uh, ja, u, kunt ook via on-air events, want dat, dat is een, eh het bureau wat eigenlijk uh, ook deel uitmaakt van de organisatie van die avond. Daar kunt u ook kaartjes bestellen. on-air events, on-air gewoon, hè, het, het Engelse r, een tussenliggend streepje, events.nl. Nou, als u daar naartoe surft met uw computer, kunt ook surfen op de Noordzee, maar dat is een beetje koud nu, zou ik niet doen. Ik zou gewoon een computer pakken, uw muisje in de hand, in de rechterhand of in de linkerhand als u links bent. U surft naar on-air events en u eh, bestelt kaartjes voor 10 euro slechts. Nou, daar kan je het niet voor laten. Dan heeft u een geweldige avond eh, de 1e mei hier in eh, Zandvoort. In de krocht. Nou, dat moet even gezegd zijn, vind ik. Uh, too close for comfort, daar hebben we van genoten. nou is het tijd voor een creep. Karen Sues. From the album The Vinton Jazz Cafe. When you were here before, can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm. A dat zingt ze, maar dat ben ik het helemaal niet mee eens. Want zij behoort wel hier in het programma thuis. Althans, wat mij betreft, want ik vind het eh, een heerlijke zwoele stem. Karen Soeze, zo heet ze. En eh, het komt van het album Vincent's Café. En het is allemaal eh, lounge jazz, zoals dat met een duur woord heet. Ik draaide zojuist Laura Vici en daar heb ik toch nog iets over te vertellen. Want als u Laura Vici vanavond, ja u hoort het goed... spits de oren, vanavond wilt horen live en ook wilt zien dan eh, reist u naar Beverwijk. Helemaal niet ver weg dus. Even de Tunnel door. En dan bezoekt u uh, Gasthoeve Adrichem. En Gasthoeve Adrichem, dat ligt eh, aan de spoor Singel. Daar heb je een dijkje, dat is de Achtendijk. Nou ja, dan moet u maar even googelen eh, naar het kaartje en dan eh, vindt u dat vanzelf. Daar kunt u ook een gezellig een hapje eten, is helemaal niet duur. Ehm, ik denk dat, u dan wel even moet reserveren, want het kon wel eens druk worden. En Laura Vigi treedt daar vanavond live op. Er wordt een, eh, een interview afgenomen. Dat is het programma bekijkendbaar en dat wordt elke zondagavond bij Radio Beverwijk dan weer uitgezonden. Door collega Maus Granaat. En Laura Vigi gaat dus live optreden daar. Gaat alles vertellen over haar carrière. over Centerfold natuurlijk waar ze vroeger in heeft gezeten. Maar ook over haar eh, eh, jazz solo uh, carrière zoals die in 19, even kijken, 1990 is begonnen. Dus 25 jaar dit jaar solo artiesten. Uh, een dubbel album is eruit. Nou, dat staat nog niet hier in de computer, dus daar kan ik niets van laten horen helaas nog. Maar in ieder geval, u kunt daar live van genieten vanavond. En George van der Pannen, die kent u waarschijnlijk ook... die heeft natuurlijk in The Voice of Holland zijn presence gegeven. Een prachtig zanger, eh, zeg maar dat het niet zo is van Frank Boeien. Daar was hij natuurlijk erg uh, populair, of daar is hij erg populair mee geworden. En die zingt ook vanavond live samen met Laura Vigi in Hoeve Adigem. Nou, uh, gast Hoeve Adigem, noteer dat eventjes. En als u daarheen wilt vanavond om 7 uur begint dat, duurt tot 9 uur. Uh, dan moet u denk ik eventjes reserveren, want dat zou wel eens druk kunnen worden natuurlijk. In ieder geval, dat gezegd hebbende, gaan we weer even zwingen met Miles Davis. Bye bye Blackbirds. Sky Blackbirds. En ik... Eh, oh, dat is van het album Roundabout trouwens. Voor de mensen die daar uh, belangstelling voor hebben om het even te weten. Eh, bye bye Blackbird. Dag Blackbird, het ga je goed. Nou, ik heb mij laten vertellen, luisteraars... dat de Blackbird dus heel, nog heel lang blijven hangen... bij het horen van de klanken van Miles Davis. Hij kon er geen afscheid van nemen. Wat een saxofoon, wat een toon. Het is niet gewoon. als Paul Enka rock gaat zingen... en hij maakt het jazzy, dan klinkt het zo... way you make me feel, baby. Hey, pretty baby with the high heels on. You give me fever like I've never known. Yes, you're just a product of loneliness. I like the groove in your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you make me feel, you're really turning me on. days are gone. I like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Cause you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone I said, oh, you make me feel good. Yes, you kiss me, baby. I feel your fever Eh, een geweldige big band erachter. Paul was dat met You Make Me Feel. Eh, heeft u wel gedoucht, luisteraars? Eh, dan gaan we samen een douche pakken. Maar dan wel een douche. Sunshower met Stan Getz. Dus Dat deden we met Stan Getz en Kenny G. Maar het is een heel lang nummer, luisteraars. Eh, dus ik ga hem uitveden, want we hebben er al eh, bijna vijf minuten van genoten nu. Dus eh, tevreden zijn hoor, want anders dan komt het niet goed. Frits Landersberg is een slagwerker natuurlijk. Hij heeft hier onlangs in de krocht nog een prachtige show weggegeven. Maar behalve slagwerk speelt hij natuurlijk fenomenaal vibrafoon. En hij wil je wel graag nog een keer zien daar in de krocht, vast wel. Just to see you again, Frits Landersbergen. price I have to pay to stop the pain Ooh yeah, if dreams can come true There's one wish heaven could send Just to see you Landersberg op uh, En eh, wie was nou de zangeres? Nou, dat was Wies Ingersen. Moet u maar eens even googlen. Wies, hè, van Aapnoot Mies. Nee, Aapnoot Wies, met een Wouter. Eh, Wies Ingwersen. Ing, gewoon ING, Werksen. Eh, zij is zangdocent en eh, natuurlijk ze zingt prachtig zelf. En eh, dit keer dus met uh, Frits Landersbergen samen. Nou, ik hoop dat u daar ook weer van heeft genoten, luisteraars. We gaan eruit met, want het, het, nieuws komt zo voorbij... we gaan eruit met Ocean Eve. Ik ben zo nog een vol uur bij u terug met CFM Blijf luisteren en tot straks.